Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is in Nederland officieel sprake van een griepepidemie. Er is sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar... meer dan 58 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts... met griepachtige verschijnselen melden... en zeker 10% van hen het griepvirus heeft. De griepgolf is dit jaar aan de late kant. Meestal is die voor het eerst in december of januari. Een epidemie duurt gemiddeld 13 weken. Het is onbestaanbaar dat het Europese handelsverdrag met Canada... vandaag niet door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd. Dat zei minister Kaag voor aanvang van het debat over CETA. Volgens de minister zou het een blamage voor Nederland zijn. Het is nog maar de vraag of er een meerderheid voor het verdrag is. Alleen VVD, CDA en D66 zijn duidelijk voorstander. De PvdA trok in oktober de steun in... omdat volgens partijleider Ascher eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn... niet goed zijn geregeld in het verdrag. Er komt toch een Kamerdebat over de mogelijke bemoeienis... van het ministerie van Justitie met de strafzaak tegen PVV-leider Wilders. Volgens Wilders is de vervolging van het OM... vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak politiek gemotiveerd. Eerst wilde de Kamer geen debat, omdat de zaak nog onder de rechter is. Maar na een nieuwe oproep van Wilders ging de Kamer toch akkoord. In Breda is een vergadering van de lokale SP-fractie zodanig uit de hand gelopen... dat drie van de vier fractieleden het werk tijdelijk hebben neergelegd. Tijdens de vergadering drie weken geleden zouden partijleden elkaar hebben aangevallen. Ook zouden achteraf mensen zijn bedreigd. De landelijke SP heeft een commissie aangesteld die orde op zaken moet stellen in Breda. Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral in het noordoosten vallen soms pittige buien... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. De wind neemt wat in kracht af. Het is 5 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regen en dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is de Rande van de Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 20 kilometer file.